Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in de Telegraaf. Bandidos kwam bijna drie jaar geleden naar Nederland. Sindsdien heeft de club volgens het OM geregeld de orde verstoord... met aanslagen, vechtpartijen en beschietingen. Ook zegt het OM dat clubleden in drugs en wapens handelen. Het OM hoopt dat een verbod op de bandidos leidt tot een verbod op meer beruchte motorclubs... Justitie heeft eerder al eens geprobeerd om een afdeling van de Hells Angels te verbieden, maar er was toen te weinig bewijs dat de club crimineel was. De Russische minister van Economie is opgepakt. Hij zou zijn omgekocht bij de overname van een oliebedrijf. Staatsoliemaatschappij Rosneft heeft de helft van de aandelen van oliebedrijf Basneft gekocht. Volgens een Russische opsporingsinstantie kreeg de minister gisteren bijna 2 miljoen euro... omdat hij de overname had goedgekeurd. Rosneft ontkent dat er sprake is van omkoping. Als de minister wordt veroordeeld kan hij 8 tot 15 jaar cel krijgen. Vertrekkend president Obama zegt dat Donald Trump zich zal inzetten voor de NAVO en andere internationale relaties. Trump heeft dat vorige week tegen hem gezegd tijdens hun ontmoeting in het Witte Huis. In zijn verkiezingscampagne was Trump nog sceptisch over het militaire bondgenootschap. Obama zegt dat Trump geen ideoloog is, maar een pragmaticus. De eerste mensen die vastzaten in Nieuw-Zeeland na de aardbeving van afgelopen weekend zijn geëvacueerd. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders. Tientallen Nederlandse toeristen zitten vast in het kustdorp Kaikoura... omdat alle toegangswegen door aardverschuivingen zijn geblokkeerd. Er is een gebrek aan eten en water en door het slechte weer kan een marineschip dat onderweg is nog niet aanmeren. Het weer is een graad of 6 met hier en daar wat regen. De rest van de dag blijft het grijs en nat. Met een graad of 12 vanmiddag is het wel zacht. Morgen en overmorgen verandert te weinig en blijft het bewolkt en regenachtig.